Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Moet afgelopen zijn met de zelfgeknutselde mondkapjes. Als het aan het Outbreak Management Team ligt, dragen we binnenkort alleen nog maar medische kapjes. En kunnen de stoffenkapjes met bloemen of stippen de kast in. Volgens het OMT is dat verstandiger, omdat de Omicron-variant heel besmettelijk is en de vaccins minder goed beschermen. Je moet eigenlijk recent geboosterd zijn voor een optimale effectiviteit van het vaccin. En in deze situatie dacht eh, het OMT dat het beter is om eh, de gewone mondneusmaskers te vervangen door medische mondneusmaskers. Ook adviseert het OMT om mensen ook buiten een mondkapje te laten dragen als het druk is. Zoals op de markt, in drukke winkelstraten en bij sportevenementen. Vrijdag horen we waarschijnlijk in een coronapersco of het kabinet het advies overneemt. De anderhalve meter beëdiging van het nieuwe kabinet Rutte 4 is voorbij. De ministers en staatssecretarissen hebben allemaal beloofd goed werk te leveren. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. En ze gingen natuurlijk op de foto op het bordes. Het zal toch altijd een foto zijn waarbij we terugdenken aan de coronapandemie. De afstand tussen de mensen is eh, anders dan op eerdere foto's. En vervolgens namen ze het werk van de vorige minister over op het ministerie. Het kabinet ging daarna naar een zaal voor de eerste ministerraad van Rutte 4... En nu kunnen ze echt aan de slag. Vrijdag zien we de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers waarschijnlijk al op de coronapersco. En een grote deal in de gamewereld. Take-Two van onder andere GTA neemt Zynga over en legt daar ruim 11 miljard euro voor neer. Dat bedrijf heeft games als Farmville. Door samen te gaan werken willen de bedrijven 90 miljoen euro aan kosten besparen. Heb ik het weer nog. Vanavond is het droog, het klaart op bij 1 tot 3 graden. Morgen een, grijs, een grijze dag en het wordt kil met een fel windje uit het zuidwesten. S'avonds regen en het wordt 4 graden morgen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte op de weg neemt af en momenteel staat er nog één file in de regio... Die staat op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever tussen Avenhoorn en Hoorn.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 We zijn er weer. Iedereen van harte welkom. En zoals je weet, twee uur lang country, folk, Americana en natuurlijk ook bluegrass. En daar gaan we nu gelijk naartoe. Eh, het was Alabama die dit nummer 40 jaar geleden op de plaats zette. Het zal op het nieuwe album eh, van de bluegrass formatie Wildfire komen te staan. En dat album heet Quiet Country. Maar dit nummer is... Ride the train, ride the train. train, ride the train. That old orange blossom special, the Wabash Cannonball. Chattanooga choo-choo, this hobo seen them all. I've watched the Santa Fe layer smoke against the sky. Listen to old number three Pacific the Overland Express. And up ahead, the coal cars with West Virginia's best. And Oklahoma's Frisco, the biggest one of all. I listen to the silver speeds some midnight call. Ride the train, ride the train formatie Wildfire met Ride That Train. Nee, Ride the Train moet ik zeggen. En dat komt op hun nieuwe album te staan. En dat album gaat Quiet Country heten. Zodra die uit is gaan we dan natuurlijk ook weer muziek van draaien. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. Zijn debuutalbum heet American Dream. En op dat album kun je deze ode aan de liefde van zijn leven terugvinden. Dit is Matt Maverick en The Love of My Life. never been a man of fame and fortune. Never had much to offer but devotion. In a world jam packed with commotion. be with this life that I so hard to find. I'm blessed just to say country muziek uit Amerika. Dat was Matt Maverick en The Love of My Life. En zijn voor die platen die behoeven eigenlijk helemaal geen aankondiging... omdat alle country liefhebbers zullen kennen. We gaan naar 1974 voor een nummer van Dolly Parton.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 walk a mile in my shoes But it's not easy To love me like you should heb vrij recente muziek ontdekt van deze groep uit Cheshire in Engeland. Die een mix van acoustic, folk roots en Amerikanen maken. Ze heten Fine Lines en je hoorde het nummer You and I. De volgende artiest is er ook zo eentje dat ik denk van... goh, die moet ik ook eens onder de aandacht gaan brengen van de luisteraars. Ze heet Lisa Lane en ze begon op haar vierde al met zingen. Samen met haar vader trad ze dan op in een casino. En haar grote voorbeelden zijn Patsy Cline en Dolly Parton. In 2015 bracht zij het album I'm in a Good Mood to the Bed uit... En op dat album staat ook dit nummer dat je nu gaat horen. Ik heb het over Lisa Lane dus en When the Grass Grows Over Me. When you left ook gewoon nog een vaandel dragen voor de klassieke countrymuziek. Lisa Lane was dat met When the Grass Grows Over Me. De hele maand januari hebben we een maandartiest die we in het spotlicht zetten. En dat is deze keer Buck Owens. Daarvoor gaan we naar 1969. Hij heeft al heel wat nummer 1 hits op zijn naam staan. En dit was nummer 20, Tall Dark Stranger. Dit is de Nashville Maandartiest. Beware of the tall dark stranger. they can capture the heart of a woman with one glance from his flashing brown eyes. Like a bolt from the blue, he can steal her from you, then jump up on his pony. They say a tall, dark stranger is a demon, and that a devil rides closely by his side. With no warning, he can strike like a thief in the night, then jump up on his pony So don't let no stranger hang around. So don't let no stranger hang around. Nashville Radio Show, robbing the vault of more golden classics. given all your love to just one man. You'll have bad times, and you will have good times doing things that you don't. give him 68 alweer. Tammy Wynette en Stand By Your Man. En hoewel we een aardige tijd teruggingen in de tijd... is het niet de oudste platen die we in de, nou, in de show hebben. Welke dat is, ja, moet je gewoon blijven luisteren. Het gaat zelf voorbij komen. Nu is het tijd geworden voor Country uit Nederland. Dit is Connie Lee en Little Too Late. but it's a little too late. Well, to do the right thing now. Well, the whole town told me you're a heartbreaking king. Guess I ought to pay attention when you're saying those things, but it's a little too late. Well, it's a little too late. I know all my old buddies wanna help me out. Well, it's a little too late to do the right thing now. a little too late Dat was Connie Lee uit Nederland. En we hebben wat nieuwe muziek voor jullie klaarstaan. Met het wonder der techniek kwam dit nummer tot stand. Alhoewel George Jones in 2013 overleed. Hoor hem toch op de nieuwste single van Jason Bird meezingen. Dit is Better Life. When mom and dad got married back in 1962 He picked out got to give for her shows love is true. I lock it with a picture and two dates engraved inside. She asked him what the dates meant, and here's how he replied. He said the first day is the day that I was brought into this world sole possession of my granddad's little girl. The line between's when I was learning how to be a man. The second day's when I met you, and a better life began. seven years now since Mama passed away. I never will forget the words the preacher said that day. I sat there holding back the tears and held on to my wife as he talked about her tombstone, how it represented life said the first day is the day that she was brought into this world. Spitting image of her mom, her daddy's little girl. The line was her time here on earth with family and friends. Second day is when she went with the Lord and her better life being days when she went with the Lord and her better onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we ook naar Amerika voor muziek van Morgan Ashley. Ze schreef dit nummer na het verbreken van haar relatie. Haar toenmalige vriend had haar bedrogen. Morgan wilde aan de vrouw om wie het ging laten weten wat er was gebeurd. En hoe doe je dat dan? Nou, dan schrijf je er een nummer over. Dit is Girl FYI. FYI, dat was Morgan Ashley die is eventjes fijntjes uitlegt aan de vrouw waarmee haar toenmalige vriend haar mee had bedrogen. Wil je jouw muziek nu ook onder de aandacht brengen bij ons? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur het naar info.nashvilleradio.nl En vermeld natuurlijk ook eventjes in de e-mail iets over jezelf. Wij gaan er naar luisteren en wie weet hoor je jouw nummer 1 een van onze volgende shows terug. Je mag het natuurlijk ook via een WhatsApp naar ons toesturen. Dat doe je dan via 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 642 844375. Het Spotlight album, daar gaan we nu naartoe. Hij bracht vorig jaar het album Weekends Look A Little Different These Days uit. Ik heb het over Brad Young. Je hoort de eerste twee nummers. Eerst het titelnummer dus. Weekend Looks A Little Different These Days. En daarna Lady. Dit is het Nashville Spotlight album. I always knew exactly what Spotlight Album. I remember when I first heard your heartbeat It had only been eight weeks Standing there staring at that screen Was the first time you ever scared me God knows I don't know Exactly what I'm doing got her to get through it. I hope you love just like your mama and love her like I do. You'll see close to perfect patience if you watch your cry twee eerste nummers van het album Weekends Look A Little Different These Days van Brad Young. In het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. En nu gaan we weer even lekker de country classic kant uit. Brenda Jackson samen met Johnny Cash en June Carter. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. out, I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. oude muziek in de show deze keer. En dit kwam uit 1941. De tegenhanger van de Grand Ole Opry heet in Australië de Roll of Renown. En in 1980 werd Shirley Toms haar naam toegevoegd aan de lijst met namen van artiesten. Ze kreeg de bijnaam Australia's Jodeling Sweetheart en dat hoorde je goed op Where the Golden Waddle Blooms. En nu is het tijd geworden voor onze maandartiest. We blijven nog even 1969 met een nummer dat onder andere op het album Streets of Bakersfield staat. Het werd ook een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Dit is Who's Gonna Mow Your Grass? ik heb geen idee. Dit is de Nashville Maandartiest. Who's gonna dry your big blue eyes day after day? Who's gonna jump when you say frog? Who's gonna bow and scrape After I've gone away Who's gonna kiss you And who's gonna miss you Who's gonna hold to your hand Who's gonna chop your candle in wood After I've made new plans who's gonna be your man? Who's gonna bring you your breakfast in bed? Who's gonna whisper goodnight? Who's gonna keep you warm as toast on those cold winter nights? And who's gonna be your puppy dog when I'm a thing of the past? Hey, who's gonna mow your grass? Who's gonna bring you your breakfast in bed? Who's gonna whisper goodnight? Who's gonna keep you as warm as toast on those cold winter nights. And who's gonna be your puppy dog when I'm a thing of the past? Hey, who's gonna mow your grass?